Veel daarvan werd tegen betaling gedownload en verder blijft de LP. Bij de digitale verkoop tellen in de VS tien losse nummers mee als één album. De Britse zangeres Adele verkocht in de Verenigde Staten het afgelopen jaar het beste, gevolgd door Michael Bublé met zijn kerstalbum. Lady Gaga staat op 3. Het weer van tijd tot tijd regen, langs de kust kans op storm, windkracht 9. Overdag pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten. En langs de kust opnieuw kans op storm. Het wordt een graad of 10.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 Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in de kustprovincies. Voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code oranje. Die provincies krijgen aan het eind van de nacht en in de vroege ochtend te maken met zeer zware windstoten aan zee en kracht tot 120 km per uur. Er trekken buien van noord naar zuid over het land. Daarbij zijn in de kustprovincies, maar ook verder landinwaarts, windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur. Het verkeer kan last hebben van zware regenbuien en vanmiddag is er kans op onweer en hagel. In de Filipijnen zijn bij een aardverschuiving zeker 25 mensen omgekomen. Ongeveer 100 mensen worden vermist. Bij de plaats Pantukan, in het zuidoosten van het hoofdeiland Mindanao kwam plotseling een berghelling naar beneden. Het gebied werd vorige maand getroffen door zware regenval en overstromingen. Er zijn meer dan 100 militairen naar Pantukan gestuurd om te helpen zoeken naar de vermisten. Een Duitser van 24 is in Los Angeles aangeklaagd voor 37 gevallen van brandstichting in die stad. Het aantal kan nog oplopen, zegt de openbare aanklager. Rond de jaarwisseling waren er zeker 50 branden in Hollywood en Sherman Oaks, waarbij voor ongeveer 2,3 miljoen euro schade werd aangericht. Volgens zijn moeder is de jongen in de war. Voor het eerst in zeven jaar is de verkoop van muziek in de Verenigde Staten gestegen. De cd-verkoop blijft teruglopen, maar de totale muziekverkoop zat in de lift en kwam uit op 330 miljoen albums. Veel daarvan werd tegen betaling gedownload en verder blijft de LP-markt groeien. Bij de digitale verkoop tellen in de VS 10 losse nummers mee als één album.